uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De grote brand in het historische centrum van Enkhuizen is onder controle... maar het nablussen kan nog uren duren, zegt de brandweer. De brand brak rond half vijf uit in een straat waar veel monumentale panden staan. De brandweer rukte daarom met meerdere wagens uit. Hoeveel panden door de brand in Enkhuizen zijn getroffen is onduidelijk. Een aantal mensen is uit voorzorg geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een nabijgelegen restaurant. Een Amerikaanse marinier die in de Filipijnen is veroordeeld voor de moord op een transgender... heeft een volledig pardon gekregen van president Duterte. Daarna is hij op het vliegtuig naar de Verenigde Staten gezet. De moord was in 2014. De marinier werd boos toen hij ontdekte dat de vrouw met wie hij het bed deelde... een transgender bleek te zijn. Hij duwde haar weg en wurgde haar. De marinier werd in de Filipijnen veroordeeld tot 12 jaar cel... maar die straf is nu dus volledig kwijtgescholden. De gouverneur van de Amerikaanse staat Louisiana heeft de noodtoestand afgekondigd voor het zuidelijke deel van zijn staat. Dat heeft te maken met de tropische storm Sally die in de Golf van Mexico op het punt staat om uit te groeien tot een orkaan. Het front stevend af op de Amerikaanse golfkust waar orkaan Laura nog geen maand geleden huis hield. Tientallen mensen kwamen om het leven en het noodweer richtte voor miljarden dollar schade aan. De politie heeft in een woonwijk in Sittard een gewonde man gevonden. Het slachtoffer lag op de oprit van een huis. De man zei tegen agenten dat hij was beschoten. Getuigen vertellen dat ze aan het eind van de avond een paar harde knallen hebben gehoord. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt nog gezocht. De aanleiding van het schietincident in Sittard is onbekend. Het weer, het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierbewolking.